uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het stadion van de Graafschap zijn vannacht journalisten belaagd door supporters. Er waren zo'n 200 fans naar het stadion gekomen om hun club een hart onder de riem te steken. De Graafschap had kunnen promoveren, maar de club speelde gelijk tegen Jong Ajax. Supporters staken vuurwerk af en belaagden daarna aanwezige media. Een fotojournalist raakte volgens het ANP gewond aan zijn hand. Vanaf vandaag worden de reisbeperkingen voor delen van Europa versoepeld... blijkt uit reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Reizigers die in Nederland terugkomen vanuit Finland, van het Portugese vasteland... en bepaalde Spaanse en Griekse eilanden hoeven niet meer in quarantaine. Ook hoeven ze zich niet meer te laten testen. Deze gebieden gelden volgens het ministerie niet langer als hoogrisicogebied. risicogebied... De betreffende landen houden nog wel hun reisbeperkingen voor Nederlanders. En het reisadvies voor Europa blijft tot zeker 15 mei op oranje. Op de A20 bij Schiedam is bij een zwaar ongeluk een dode gevallen. Het gaat om een man van 54 uit Capelle aan de IJssel. Twee andere mannen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Meerdere auto's botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Een deel van de A20 is afgesloten omdat er brokstukken van het ongeluk op beide weghelften liggen. De politie heeft een man van 21 uit Amsterdam opgepakt voor een serie explosies in Rotterdam afgelopen week. In de nacht van 4 op 5 mei waren een Feyenoordcafé en een portiek van een woning doelwit. Afgelopen nacht waren er opnieuw explosies bij een Feyenoordcafé en in twee portieken. Bij de explosies vielen geen gewonden, maar de schade was groot. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de middag valt er dan regen. Het wordt een graad of 14. Morgen meer zon en hogere temperaturen.